Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Venezuela is roepen tot winnaar van de verkiezingen. Hij kreeg volgens de kiesraad ruim twee derde van de stemmen. Zijn belangrijkste tegenkandidaat Falcon bleef steken op 20 procent. Die zegt dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen en dat hij de uitslag niet erkent. De, de opkomst was laag doordat veel oppositiepartijen hadden opgeroepen tot een boycott. De Rotterdamse politie heeft vannacht een man in zijn bil geschoten om hem te kunnen arresteren. Dat gebeurde bij een kraakpand aan de Bergweg. De politie was daar naartoe gekomen na een melding van vuurwapengebruik. De man probeerde te vluchten en reageerde niet op waarschuwingsschoten. Na zijn arrestatie werd het kraakpand ontruimd. Op de Noordzee is gisteravond en vannacht urenlang vergeefs gezocht naar een vermiste zeeman. Hij is vermoedelijk ten noordwesten van Texel overboord gevallen. De kustwacht en de KNRM zochten met reddingsboten en helikopters. Rond twee uur vannacht werd de zoektocht gestaakt. Volgens de kustwacht was er geen kans meer dat de man nog levend zou worden gevonden. In Emmen is de selectie van FC Emmen gisteravond gehuldigd na het winnen van de play-offs, waardoor de club voor het eerst in zijn geschiedenis in de eredivisie gaat spelen. Op het Raadhuisplein vierden ruim 10.000 fans feest. De spelers van de Graafschap, die ook promoveren, worden vandaag gehuldigd. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige dag, maar vooral in het zuiden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 26 graden.